Van 6 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De doorstart van VND is mislukt. De overnamegesprekken met Cool Investments van Roland Kaan zijn afgebroken. Daardoor verliezen ongeveer 8000 mensen hun baan. Volgens de curatoren is het helaas niet mogelijk gebleken om de puzzel tussen potentiële kopers, verhuurders en financiers van VND op te lossen. Nederlandse F-16's hebben voor het eerst bombardementen uitgevoerd boven Syrië. De bommen zijn ingezet tegen gevechtsposities, militaire middelen en strategische doelen van IS, meldt het ministerie van Defensie. Eerder werden er al wel doelen in Irak gebombardeerd. Boutros Boutros Ghali, oud-secretaris-generaal van de VN, is overleden. In de jaren 90 kreeg hij onder meer te maken met de genocide in Rwanda en het uiteenvallen van het voormalig Joegoslavië. Vanwege zijn wijfelende optreden werd hij als enige secretaris-generaal niet herkozen voor een tweede termijn. Boutros Boutros-Ghali is 93 jaar geworden. De regering van de Oekraïense premier Yatsenyuk heeft het vertrouwen van de coalitiepartijen verloren. President Poroshenko heeft Yatsenyuk verzocht op te stappen en vraagt de partijen een nieuw kabinet te vormen. Er is volgens hem geen tijd voor nieuwe verkiezingen. Yatsenyuk is niet populair, onder meer omdat er weinig vooruitgang is geboekt bij de bestrijding van corruptie. In Rotterdam is een vrouw doodgeschoten. De politie trof haar zwaargewond aan in een huis. Hulpdiensten konden haar niet meer redden. Er zijn vijf mannen opgepakt in verband met de dood van de vrouw. Dick Advocaat gaat de technische staf van Feyenoord ondersteunen. De oud-bondscoach zal hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst voorzien van adviezen. Feyenoord is bezig aan een dramatische reeks in de eredivisie. De laatste zeven wedstrijden werden verloren. Advocaat was eerder werkzaam bij onder meer AZ en PSV. Het weer vanavond en vannacht is het helder. In het oosten van het land kan het min 8 worden. Morgen is het opnieuw zeer zonnig de temperatuur loopt op naar 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad verloopt drukker dan normaal. Dit zijn de files die op dit moment de meeste vertraging geven. De A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn bij Utrecht. 9 kilometer na een ongeluk. Op de A2 vervolgens ook nog file bij Waardenburg naar Den Bosch. 10 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost 6 en richting Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Meteren... Eh, 2 kilometer. Dat is een ongeluk gebeurd.